Jeroen van Kam met het NRS Journaal. Rond deze tijd gaat de Nijmeegse Vierdaagse van start. Een dag later dan gepland. De ruim 38.000 deelnemers zouden eigenlijk gisteren hun eerste kilometers maken. Maar vanwege de hitte werd de eerste wandeldag geschrapt. Deelnemers hoeven dit jaar dus maar drie dagen te lopen om het Vierdaagse kruis te halen. In Nijmegen werd het gisteren ruim 38 graden. Vanwege de opnieuw hoge temperatuur in combinatie met een hoge luchtvochtigheid... verwacht de organisatie een uitdagende wandeldag. De Belarusische overheid zat achter de nepbommelding... waarmee een toestel van Ryanair vorig jaar werd gedwongen te landen in hoofdstad Minsk. Dat zegt de luchtvaartorganisatie van de Verenigde Naties. Die conclusie baseren ze onder meer op opname van de luchtverkeersleider... die toen dienst had. In het toestel zat Roman Protasevich, een journalist die door Belarus werd gezocht. Samen met zijn vriendin was hij onderweg naar Litouwen. In Minsk werd hij gearresteerd en inmiddels zit hij in huisarrest. Zijn vriendin is vorige maand veroordeeld tot zes jaar cel. De Russische president Poetin ziet voor, vooruitgang in de onderhandelingen over gaantransporten via de Zwarte Zee. Dat zei hij na afloop van de top in Teheran, waar hij sprak met de Turkse president Erdogan en de Iraanse president Raisi. Door de Russische invasie in Oekraïne is het graanvervoer per schip gestopt, wat het risico op een wereldwijde voedselcrisis vergroot. De top in Teheran ging verder onder meer over de burgeroorlog in Syrië. De drie landen willen daar later dit jaar in Rusland verder over praten. Het aantal Netflix-abonnees is voor het tweede kwartaal op rij gedaald. Het bedrijf verloor bijna een miljoen abonnees. Netflix heeft veel last van de concurrentie van andere streamingdiensten. En bovendien delen veel mensen hun account met anderen. Op dit moment hebben ruim 220 miljoen mensen een abonnement op de dienst. Het weer vannacht helder, nog lang warm. Pas tegen de ochtend is het afgekoeld naar 20 tot 24 graden. Overdag neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe... maar in het noorden en oosten is er nog een tijdje flink wat zon. Bij ruim 30 graden. Later in de middag vanuit het zuidwesten regen en onweersbui. Dit was het NOS Journaal.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 And we rode through the south with the bims in the house. It's where it's at where it's at. We be hopping on a bike ride from the park to the nightlight. I'll be getting on the mic and I'm busting my rhymes and I'm fitting to describe to you.